Marianne Hageman met het NOS Journaal. In Libië hebben onderhandelingen over Beni Walid niets opgeleverd. De stad in de Sahara is een van de laatste bolwerken van de troepen van Gaddafi. Beni Walid is omsingeld door strijders van de nieuwe machthebbers. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een vreedzame oplossing, maar die zijn zonder resultaat gebleven. Een woordvoerder van de nieuwe regering zegt dat het nu aan de militaire leiding is om een besluit te nemen over een aanval op de stad. Er wordt rekening mee gehouden dat in Beniwadi leden van de familie van Muammar Gaddafi zich hebben verschanst. De Nederlander Klaas Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum. De 89-jarige oud-SS'er neemt de plaatsing van de Hongaar Sandor Kepiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in kamp Westerbork en van een speciaal commando dat verzetsmensen vermoordde. In 1947 werd Faber ter dood veroordeeld. Die straf werd later omgezet in levenslang. Begin jaren 50 ontsnapte Faber uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland. Nederland vraagt al jaren te vergeefs om zijn uitlevering. De man die gisteren in het concertgebouw in Amsterdam een concert verstoorde waarbij koningin Beatrix aanwezig was, is gedwongen opgenomen. Burgemeester van der Laan heeft daartoe opdracht gegeven omdat hij een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving zou zijn. De man is 39, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en volgens het KLPD heeft hij al vaker bijeenkomsten verstoord. Hij stapte gisteren voor het concert het podium op en noemde zich een dienaar van Allah. Na een paar minuten werd hij afgevoerd door de politie en mensen van het concertgebouw. Volgens het KLPD is de koningin niet in gevaar geweest. Het OM beschuldigt hem van het verstoren van de openbare orde en daarvoor kan de man een boete krijgen. Het weer. Vannacht enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13 en kans op wat mist.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 We zijn dit eh, tweede uur geopend met uh, eh, Eutronica, een, eh, een, dame die helemaal natuurlijk zelf met uh, behulp van computers deze prachtige muziek gemaakt. Dreaming of Oceans. En ehm, ja, dat gaat natuurlijk een beetje door. Je kan dat allemaal ehm, natuurlijk naluisteren op mijn website eh, peacefulradio.eu, maar ook via soundcloud.com. En dan typ je IO, IO Tronica in en dan eh, vind je al haar muziek wij gaan verder in dit eh, programma Peaceful Radio met uh, eh, Creating Abundance van Erik Bergroend. Veel luisterplezier. even greater financial success in my future. I am financially independent. I make right decisions about The angels go before me, and the angels bring me everything that's for my highest good. I walk the golden path. I am now on the golden road of success, the golden road of abundance, the golden road of riches. I follow my heart. I feel good about everything in my life feel good about everyone in my life. And I am fully prepared. I always know what to do. I always know what to say. I am always guided. Because God is in my life. God is guiding me. God is directing all their children. There's enough for everyone, including me. I am such a success. I radiate positive energy and success. My subconscious is filled with success patterns. My subconscious is filled with prosperity patterns. My subconscious is filled with abundance subconscious feels rich, and all my subpersonalities feel rich. All my subpersonalities are open to abundance, and my inner moneymaker Christian met Light and Spirit. Sacred Renaissance Music, zo noemt hij het zelf. Van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Zoals ook de laatste cd die ik zo van start zal laten gaan. Dat is Essential Touch, verzamel cd van het label New Earth Records. En we gaan naar track 6 luisteren. Al Groomer Gone met eh, Utopia Al Kahira. Mooie titels allemaal, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio, aflevering 739. En wat mij betreft graag tot de volgende keer.